Zes uur. Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn weer meer verkeersdoden gevallen dan in 2015... toen het aantal verkeersdoden voor het eerst in jaren toenam. Er kwamen volgens het CBS vorig jaar 629 mensen om in het verkeer... en dat zijn er acht meer dan het jaar ervoor. Veilig Verkeer Nederland is niet verbaasd over de stijging... en denkt dat deze vooral te wijten is aan het rijden onder invloed... en het gebruik van de smartphone in het verkeer. In een jaar tijd is het gebruik van Airbnb in Amsterdam ruim verdubbeld. Er werden vorig jaar bijna 1,7 miljoen overnachtingen geboekt via de site, blijkt uit onderzoek. ook het aantal Amsterdamse appartementen of kamers op Airbnb is meer dan verdubbeld. Eind vorig jaar waren het er ruim 32.000. Steenwijkerland is de eerste gemeente die door de Centrale Raad van Beroep is berispt voor de manier waarop jeugdzorg is verleend, meldt de Volkskrant. Een meisje uit Steenwijkerland met psychische problemen is na een onzorgvuldig onderzoek ten onrechte hulp geweigerd, zegt de Centrale Raad van Beroep in de krant. De raad stelt dat de uitspraak gevolgen heeft voor alle gemeenten. Nederland betaalt bijna 18 miljoen euro te veel voor het nieuwe vliegtuig van de regering, schrijft NRC. Het nieuwe toestel wordt gebouwd door het Amerikaanse Boeing voor bijna 93 miljoen euro. NRC heeft documenten ingezien waaruit zou blijken dat het Europese Airbus een vergelijkbaar toestel met nieuwere technologie kon leveren voor ongeveer 75 miljoen euro. Volgens het kabinet kwam Airbus niet met een geldige bieding. Twee Amerikaanse bommenwerpers hebben vannacht samen met de Zuid-Koreaanse luchtmacht een oefening gedaan boven het Koreaanse schiereiland. De oefening is een reactie op het nucleaire en raketprogramma van Noord-Korea. Eerder werd bekend dat het omstreden Amerikaanse raketafweersysteem in Zuid-Korea deels operationeel is geworden. Het weer, vooral in het noordoosten en oosten af en toe regen en later vandaag ook buien in het westen en zuidwesten van het land. De zon laat zich vandaag maar af en toe zien. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In het midden van het land moet het verkeer rekening houden met mistbanken.